DSB-directeur Scheringa zei na afloop bij de Nederlandse Bank in Amsterdam dat het hem niet gelukt was om de vijf banken te overtuigen van een overnameplan. Hij zei wel dat hij nog in gesprek is met een Amerikaanse partij. Die zou nog wel geïnteresseerd zijn in overname van DSB als geheel. In de ochtend moet daar uitsluitsel over komen, want DSB heeft van de rechter tot 12 uur de tijd gekregen om een overnamekandidaat te vinden. Over de Amerikaanse partij wilde Scheringa niet veel kwijt. Het zou een bedrijf zijn dat wereldwijd een aantal banken bezit. Hij noemde het een serieuze kandidaat, maar sprak ook van een allerlaatste strohalm. De vakcentrale FNV noemt de AOW-plannen waarover de coalitiepartijen gisteravond een akkoord bereikten een kille bezuiniging. Voorzitter Jongerius zei dat het plan om de centen draait en niet om de mensen. Een regeling voor werknemers met zware beroepen is volgens de vakcentrale totaal mislukt. CNV is iets positiever. De vakcentrale benadrukt dat het van groot belang is dat er een akkoord is. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer wijzen het plan voor verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar af. De SP vindt het onrechtvaardig en asociaal. De PVV spreekt van botte afbraak en GroenLinks vindt dat er geen heldere keuzes zijn gemaakt. In bijna 40% van de Amerikaanse huishoudens brengt de vrouw het meeste geld binnen. En tegen het eind van het jaar zijn er waarschijnlijk meer vrouwen dan mannen in Amerika aan het werk. Dat blijkt uit een studie die is uitgevoerd in opdracht van het weekblad Time. Een meerderheid van de mannen vindt dat man en vrouw gelijke kansen hebben in het leven. Maar van de vrouwen denkt een de meerderheid dat mannen nog altijd in het voordeel zijn. Verder denkt twee derde van de Amerikaanse vrouwen dat mannen een hekel hebben aan sterke zelfstandige vrouwen. De helft van de mannen bevestigt dat. Dan nog het weer, eerst nog wat regen. In de loop van de dag wordt het droger en breekt af en toe de zon door.